huis met het NOS-journaal. In New York is een man van plan was bomaanslagen te plegen, heeft burgemeester Bloomberg bekendgemaakt. De man zou aanslagen hebben voorbereid op de politie en op Amerikaanse militairen die waren teruggekeerd van missies in Irak en Afghanistan. De verdachte is een 27-jarige Amerikaan van Dominicaanse afkomst. De man is sympathisant van Al-Qaeda, maar handelde alleen. Het KNMI waarschuwt voor dichte tot zeer dichte mist in het hele land. Lokaal kan het zicht afnemen tot minder dan 50 meter. In het oosten kunnen bruggen en viaducten glad zijn door aanvriezing. De minister houdt naar verwachting aan tot morgen. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn bij confrontaties tussen betogers en veiligheidstroepen zeker 11 doden gevallen. De Egyptische politie en het leger bestormden gisteren het Tahrirplein, waar duizenden betogers demonstreren tegen het uitblijven van hervormingen. Betogers werden verjaagd met traangas en hun tenten werden in brand gestoken om overnachting op het plein te voorkomen. In Spanje kreeg de conservatieve volkspartij de absolute meerderheid in het parlement. De leider van de partij, Mariano Rajoy, moet als nieuwe premier Spanje uit de ergste crisis in decennia halen. Het land staat onder grote druk van de financiële markten om zo snel mogelijk hervormingen door te voeren. Rajoy waarschuwt ervoor dat van Spanje geen wonderen mogen worden verwacht in de affaire bij Ajax Johan Cruijff in opspraak gekomen. Volgens voorzitter Den Haven van de Raad van Commissaris heeft Cruijff tegen medecommissaris Edgar Davids gezegd dat hij alleen maar in die raad zit omdat hij zwart is. Den Haven zei dat in NOS Studio Voetbal. Cruijff is de enige commissaris van Ajax die tegen de bloeming van Louis van Gaal als algemeen directeur is. Het weer. Dichte tot zeer dichte mist dus en grijs. Alleen het zuiden maakt kans op opklaringen. Tot maximaal 9 graden. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB. E het is nu al een drukke ochtendspits. Er staan, in totaal staat er 140 kilometer file. Ik de files van 4 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Muiderslot 4 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmaalde 10. Op de A7 van Hoorn naar Zaandam tussen de Alfred A van Hoorn en de Alfred Weidewormer 11. Verderop op de A8 voor knooppunt Koenplein 5. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein 8. Vanwege de mist is de spitsstrook dicht. Geldt ook voor de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Zevenhuizen 4 kilometer. A15 naar Europoort bij Spijkenisse 4. A20 naar Gouda bij Moordrecht 6. De A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 6.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 lipstick Junkie debunked the all in one She came back wearing a smile Looking like someone drugged me That wanted to unplug me No one here is on trial It's just turn around and we go that I See ya.